Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In het westen van Oekraïne zijn twee militaire vliegvelden aangevallen... zegt het Russische ministerie van Defensie. Tot nu toe werd er in het westen nog amper gevochten. In de stad Lutsk zouden ook een waterinstallatie en een vliegtuigfabriek zijn vernietigd. Ondertussen kunnen op sommige andere plekken mensen weer via speciale routes vluchten van de gevechten... Deze vrouw vluchtte weg uit de buurt van Kiev en heeft de Russische soldaten daar gezien, maar ze zeiden niks. No, uh, no comments, no words, no, and eh, nothing. They were mute. They stayed like um, stones. Ja, ze stonden alsof ze van steen waren, zegt ze. Mensen die het minimumloon verdienen moeten 1000 euro krijgen om hun energierekening te kunnen betalen. Schrijven de wethouders van de vier grote steden in een brief aan de Tweede Kamer. Door de oorlog in Oekraïne schieten de prijzen voor gas en energie omhoog. En sommige mensen zijn honderden euro's per maand meer kwijt. Het kabinet beloofde al 200 euro compensatie, maar dat is volgens de wethouders te weinig. De Tweede Kamer wil een verbod op fake online reviews. Tot nu toe waren er nog geen regels om dit aan te pakken. De site moet straks alle reviews van tevoren controleren en kijken of ze wel echt zijn. En wie dit niet doet, kan een boete krijgen. De Eerste Kamer moet nog wel over de nieuwe wet stemmen. En deze Canadese zangeres heeft een baby gekregen. En Grimes heeft een tweede kind samen met Tesla-miljardair Elon Musk. En ook deze dochter heeft een bijzondere naam gekregen. Ze heet Exa Dark Sidereal Musk. En haar roepnaam is Y, als in de letter I. De twee hadden al een zoontje, XAE-A12. En Grimes spreekt dat dan weer uit als XAI Archangel. Dat mag worden afgekort tot X. Het weer, het is eh, weer lekker zonnig vandaag. Maar einde van de middag komen er steeds meer wolken aan. Morgen net zoiets. In de namiddag kan het dan ook een beetje gaan regenen. Het is dit weekend wel erg zacht. Een gaat of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Hoofddorp en Roelevaretsveen een kwartier op onthoud. A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen Afrit IJmuiden en de aansluiting met de ring 20 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad verkoopt het dan 10 minuten. Dat komt door technische problemen met de spitsstrook op de A7... Op de A9 Alkmaar richting Diemen. Tussen Badhoevedorp en Amstelveen 10 minuten op onthoud door een auto met pech. Op de ring van Amsterdam de A10 West tussen Afrit Haarlem en de Koentunnel een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting.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 We eh, oh. could try to enjoy. I dey enjoy. Uh-huh. Make we dance like Luwala, yeah, Luwala. Make we dance like Luwala. talking myself. I just want to live my life if I'm judging. I don't like bad. I don't go find your trouble. I don't like a salad. So far my money the double. As my money they pile up, oh, they make me happy, oh, happy. Oh. As my money they pile up, oh, they sweet my body. Oh. the finish. We could try to enjoy. But I know the finish. Oh, we could try to enjoy. Say kata kata wuru no the finish. Eh. We could try to enjoy. Problem is not the finish. Eh. So we could try to enjoy. Uh-huh. We dance like Luwala.